Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Nederland doet komend jaar niet mee met het Eurovisie Songfestival, zegt de omroep Avrotros. Organisator EBU had overleg met alle deelnemende omroepen... en maakte vervolgens bekend dat Israël welkom is bij de show. Ook Spanje, Slovenië en Ierland zijn er daarom niet bij. Net als Nederland hadden deze landen eerder aangegeven Israël te boycotten vanwege de oorlog in Gaza... Ook was er kritiek op de promotiecampagne voor de Israëlische inzending... die betaald werd door de overheid van Israël. Een andere Nederlandse omroep zal het Songfestival in Nederland uitzenden, zegt Tros. maar er komt geen Nederlandse kandidaat. Rusland heeft Snapchat en FaceTime geblokkeerd, meldt het Russische staatspersbureau RIA. Volgens de autoriteiten worden de apps gebruikt voor criminele activiteiten. Snapchat en FaceTime zijn allebei van Apple. Eerder legde de Russische overheid al beperkingen op aan YouTube, WhatsApp, Telegram en Roblox. De Russische staat treedt steeds strenger op tegen buitenlandse techplatforms. Volgens experts probeert Rusland privécommunicatie steeds verder te censureren. Informateur Buma wil morgen met partijen om tafel om een impasse in de formatie te voorkomen. Zowel voor een meerderheids- als een minderheidscoalitie is er niet genoeg steun. En daarmee zit de formatie op dit moment muurvast. vast. Maar volgens Buma zijn er meerdere partijen die wel aanknopingspunten zien in het stuk dat er nu ligt. In de Amerikaanse staat Nevada is alarm geslagen voor een aardbeving, maar die was er niet. De geologische dienst zegt dat het detectiesysteem per abuis een melding verstuurde van een beving met een kracht van 5,9. Een beving met die kracht zou normaliter de nodige schade veroorzaken. Niemand in het gebied heeft iets gevoeld of gemerkt. De geologische dienst weet nog niet wat er mis is gegaan. Het weer, vanavond bewolking en wat regen. Vannacht klaart het weer op. Morgen wordt een grijze dag met 6 of 7 graden, maar het blijft wel droog. Dit was het NOS Journaal.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 Hoe je me benadert vind ik beetje onbeschof. Je moet relaxen, wie ben jij? Stel me even naar je voor Ik zeg je van tevoren, van mijn hart die is op slot Krijg je de sleutel van mijn hart, kan ik je linken aan de store Shop en spray, ik laat het regenen, splash Ik kan die dingen voor je regelen Ik ben met je wife en ik kan het voor je pegelen je bent vervelend, ik vervelende. Hoe was gassen in de velden, man? Ik voel me even kramer. Lekker ringen voor mijn guys, ik geef er eentje aan mijn vader. Shadi die is boos, ze wil me eventjes verlaten. Maar mijn ring die is karate, dus kan jij me even laten. Hoe zich beledigd met dingen die ik doe, doe, doe. Met dingen die ik doe. Maar ik pak mijn peper met dingen die ik doe, doe, doe. met dingen die ik doe. Ze kunnen niet tegen, we maken ze moe, moe, moe. Ik zeg mijn wifi even kappen, nou waar gaat dit naartoe? Kappen, nou gaat dit naartoe? Wat deed je voor hebben op een lichaam, man? Ik denk niet zoveel, wat heb je meegemaakt? Zweer ik maar zo boos omdat ik peper ma. Zo zonder mijn lippen en ik ben even lang In mijn vibe, dus al die stress en confrontatie kap ik af het boetje niet, toch waarom vraag je het je af? Mijn jongen die nu voor een kleine toren jaren wordt gestraft Sorry, ik ben even bezig, zie je later op de dag Kijk naar links en zie die motor van het vliegtuig Ben in de stad en er gaat weer een passe brief uit Dan mag genieten, eet de sushi, we gaan chic uit Ik ben geen patse, lieve schat, mag in mijn bloesje open in een foute situatie, het is goed verloop. Je krijgt niet alleen boze, maar ook goede oog. Ik ben geen patser, liever schat, maar gooi mijn blouseje op. Praat kwaliteit, ga ergens anders, maar je troep verkoop. zich toch met dingen die ik doe, doe, doe. Met dingen die ik doe, maar ik pak mijn peper. Met dingen die ik doe, doe, doe. Doe met dingen die ik doe. Ze kunnen niet tegen, we maken ze moe, moe, moe. Ik zeg mijn wifi even kappen, nou waar gaat dit naartoe? Ik zeg mijn wifi nou waar gaat dit naartoe? Wat is je voor Ellen op een Lego, man? Ik denk niet zoveel, wat heb je meegemaakt? Zweer ik maar zo boos omdat ik peper maak. Zo zonder mijn lippen. Ja, alles heeft een reden waarom ik eh, dit eh, nummer al laat horen. Uh, want morgen komt er een nieuwe single van Siggy en Dins uit. Met Ruben Arnink. En ik verklap er al vast bij. Het heeft ook te maken, ja, want ook de YouTube-kijkers kijken nu mee want het heeft eh, te maken, mensen, met het dorp waar dit programma wordt gemaakt, namelijk Zandvoort. Het is uh, hoog Zandvoortse gehalte. Ziggy Dance waren dat met eh, de dingen die ik doe. Ehm, zoals bekend, vanavond hebben wij Maya in de studio. Want zij gaat een aantal nummers spelen. En dat zijn niet alleen Engelstalige nummers. deel wel. En twee Nederlandstalige nummers. Dat hebben we eerder meegemaakt. Jazeker, want een aantal weken terug hadden we hier ook Christy. Maar die deed het precies andersom. Die had vier Nederlandstalige nummers en twee Engelstalige nummers. Dus het kan dus wel. Maar goed, eh, we gaan dat, eh, zo gaan we je er even bij halen. Dan, eh, dan mag je daar al ergens plaats gaan nemen achter, noem maar op, piano of akoestische gitaar. Dus dat zo. Maar we hebben natuurlijk ook nog een rode draad voor vandaag. En dat is Namelijk So the Night. En eh, dit eh, nummer is iets eerder uitgebracht als Moon. Wat je in het uh, vorige uur hebt gehoord. En So the Night die heeft dus een optreden gedaan in 27 november in Paradiso in Amsterdam. Maar daarvoor in 21 september, op 21 september ook in Slachtenhuis Haarlem. Toen was het nog een akoestisch solo optreden. En daar heeft ze ook het een en ander laten horen. En vertelt dat ze dus ook ja, mensen, ze is hier ook ooit geweest in 2011. Maar dat is alweer heel lang geleden. Dus eh, wat, dat, wat dat gaat. En niet alleen in 2011, maar zelfs nog in 2010 en 2009 zelfs nog. Dus eh, het is nog een aantal keren voorgekomen dat uh, Suus de Groot... want daar hebben we het over, dat die hier in de studio is geweest. Evergreen heet dat nummer wat ook dit jaar is uitgebracht. Hier is So Night Allemaal. it, you got it. was dit. En eh, dat is van het eh, album Prospero uit 2015. En daarvoor hoorden we Sue the Night en Evergreen. En die vierden het feit dat zij tien jaar geleden haar debuutalbum Mozaïek heeft uitgebracht. En ja, Prospero is eh, uit 2015. Dus ook Alaska had wat te vieren. Want dat was het tienjarig bestaan van dat album. Dat hebben ze ook gevierd. Maar dat hebben ze ook gelijk ingeluid met het feit dat ze alweer nieuw materiaal hebben. Want de heren zijn bezig met een vierde album. Goed, eh, het is zover. We gaan praten met de gast aan de andere kant van de tafel. Het is altijd leuk dat ik ook eventjes in de camera kijk. Wie is uh, onze gast van vanavond? Dat is Maya. Goedenavond. Hallo. Hallo. Eh, ja, ik eh, zou bijna zeggen, ik eh, zal een deel even voor eh, het gras voor je voeten wegmaaien. Maar volgens mij kom je uit de buurt van Utrecht of uit Utrecht zelf. Ik kom uit Veenendaal, maar ik woon nu in Utrecht. Aha. Ehm, dat is meteen ook de eerste vraag van... is Veenendaal een prima klimaat als het gaat om muziek maken? Of moet je daar toch echt voor in Utrecht zijn? Eh, voor het begin was het eh, een heel fijn klimaat. Denk ik juist ook om iets kleinschaliger te beginnen. En ik hm. ben heel veel cafeetjes afgegaan. Ehm, maar eh, in, ja, Utrecht is natuurlijk groter. En dat is wel echt een cultuurstad volgens mij. Ja. Hoe lang is het alweer geleden dat je je eerste schreden in de muziek hebt gezet? Goh, dat is een behoorlijk tijdje geleden weer. Ik ben nu twee jaar geleden afgestudeerd van het conservatorium. Ehm, maar ik begon op mijn zesde ongeveer al met eh, pianoles en met heel stiekem zingen. <laughs> Ja. dus eh, ja, al een tijdje. Eh, het conservatorium, is dat het conservatorium van Amsterdam of is, is dat de HKU van Utrecht? Ja, ik heb het conservatorium Utrecht gedaan, dus HKU. Ah, de HKU dus. Ehm, als jij nog even dat ehm, voor de geest kan halen. Wat is daar toch wel het eh, mooiste... of in ieder geval, eh, wat heb je er het meest van opgestoken van die opleiding? Ik heb eh, een hele bijzondere opleiding gedaan. Het heet Musician 3.0. Mhm. Dus daar ehm, krijg je de ruimte om eigenlijk los van genres je muziek te ontdekken en ook echt zelf muziek te schrijven. Ehm, maar we werken bijvoorbeeld ook veel met improvisatie en met andere disciplines samen. Ehm, dus ik vond het heel bijzonder om eh, dat meer te ontdekken. Het was eerst bij mij het vraagstuk of ik naar eh, de kunstacademie wilde of naar het conservatorium. En in deze studie heb ik echt het gevoel gehad dat ik die twee werelden mocht verbinden. Ja, ja. Dus ehm, waar zit dan eh, de kunstacademie? Waar, was dat, waar is Kleine Maya min of meer een beetje afgehaakt wat betreft de kunstacademie... en toch uiteindelijk voor de muziek gekozen? Ehm, kleine Maya wilde in eerste instantie heel graag uh, illustratrice worden. Ah. Ehm, en, en schrijfster. Volgens mij was het heel lang mijn droom om een soort mijn eigen boek met illustraties uit te brengen. Mhm. Ehm, dus eh, ja, dat, dat verhalen vertellen zat er in ieder geval wel al in. En dat is eh, ook iets wat in muziek natuurlijk heel belangrijk is. Ja, ja want ze noemen dat met een mooi woord storytelling. Ja. doe jij daarna? Voor mijn gevoel wel. Ik hoop het. <laughs> dat is wel mijn doel in ieder geval. Nou ja. ja. Ehm, want we komen straks ook op het feit dat je nog een EP hebt uitgebracht. Maar we gaan eerst eh, luisteren naar het eerste nummer van eh, vanavond. En dat nummer dat heet Intertwined. spend the days in child's pose, moving along with the strokes of the sun. I feel the rain kissing my neck, and somehow I imagine it's you when the sun goes down. Do you want to lay with me? Do you want to see? see. Do you want to close your eyes and see when the sun goes down? in the clouds. I'm lost for words. I see the leaves falling, and somehow I think there are notes written on them. entwined mogen we weer wel klappen tussen de nummers door. Dat uh, was af dinsdagavond heel, heel anders. Maar goed, eh, nu mag het wel. Ehm, Intertwined hoorden we net. Ehm, ik eh, zie jou op piano, maar je hebt ook een akoestische gitaar bij je. Laten we eerst even beginnen met het instrument waar je nu achter zit. Want de piano. Wat heeft de piano wat een akoestische gitaar niet heeft? Ehm, heel veel toetsen. <laughs> Nou, de piano is wel echt mijn, mijn grote liefde. Ehm, ik ben dus op jonge leeftijd ermee begonnen. In eerste instantie echt klassiek piano. Ehm, maar daarna dus meer met eh, mijn eigen liedjes schrijven. En ja, dit, dit voelt gewoon wel echt als thuis. Zo achter de piano zitten en zingen. En dat eh, voelt heel vertrouwd. En ik heb bij de gitaar, dat heb ik later opgepakt toen mijn broer op gitaarles ging. Toen heb ik een beetje de, de basis van hem geleerd. Ehm, maar daar heb ik eh, lang niet eh, <laughs> dezelfde technische <laughs> kennis van. Eh, mhm. Wat ook wel weer heel leuk is, want dat geeft ook heel, op een bepaalde manier heel veel vrijheid. Ja. Dan even de muziek die je maakt. Dit is de Sam Sexton vraag. En die is, door welke muziek ben jij geïnspireerd? Ehm, op jonge leeftijd is dat muziek als Crasip en David Gray, maar ook bijvoorbeeld Nirvana eh, en heel veel klassieke muziek. Ehm, en artiesten waar ik nu heel veel naar luister zijn bijvoorbeeld Tamino. Ehm, toevallig eh, ben ik vorige week was het, hè, naar eh, het concert van Sue Night geweest. Sue Night, Ja. <laughs> Wat vond je ervan eigenlijk? Want uh, Suus is ooit hier in 2011 ooit geweest. Maar niet in deze studio, maar in een andere studio die we toen hadden. Maar goed, eh, wat vond je ervan? Ik vond het heel vet. Het was de eerste keer dat ik ze live zag. Ehm, maar het was een hele goede show. En ze staat met veel charisma op het podium. Dus eh, ja, het was een geslaagde avond. Ja, op, de, op de dag 21 eh, september, mensen, toen ze dus speelden eh, bij Sam Sexton... daar is de vraag dus ook op gebaseerd. Sexton Sunday Sounds. Toen zei ze, ja, ik heb ook nog wel eens bij ZFM antwoord, waar dit programma wordt gemaakt... nog wel wat microfoons gemold. <laughs> Ja, dat zei ze dus. Eh, dus ja, dat zei ze in het slachthuis halen. En iedereen zat elkaar. Wat, wat is dat dan voor... Eh, nou ja, dat, dat zei ze dus op een gegeven moment. Eh, goed, maar ehm, dat vond je dus leuk. We gaan naar het tweede nummer. En dat is Nederlandstalig. Daar kom ik straks nog eventjes bij je op terug. En dat is Bootje naar de Maan. nek staan mijn haren recht o Ik hoor je snakken naar de vrouw op hakken loopt stug door. Had jij dat nou maar niet gezegd? naar de maan. Ga daar maar in een hoekje staan. Ik zie hem lopen, ik zing mijn longen uit mijn lijf. buiten, ik alleen daar buiten en ik drijf in mijn angst zweet. Hij zou eens moeten weten. staan. Ja, ik kreeg, ik kreeg op een gegeven moment een beetje last van eh, een aanval van een hoestbui. Dus ik moest even vluchten. En dat is natuurlijk niet leuk als jij op een gegeven moment in een heel stil passage... dan is het eh, zo dat je dan op een gegeven moment in een situatie eh, komt te zitten van ja, <clears throat> dan hoor je gekuch van een eh, ene Jaap Koper op de achtergrond. Dat, dat is ook niet helemaal eh, de bedoeling. Ehm, we gaan straks nog even verder met je praten. Maar we gaan nog even wat anders doen. En dat is eh, nu even de muziek uit die dorp. Want zij is hier geweest. En dat gebeurde in november van dit jaar. En dat nummer dat heette 20 and Counting. Onze eigen opname van Bodine Monet. En die hebben we al uitgezonden vorige week. Sitting on a blanket in the middle of a park. Writing down my feelings before it gets too dark. I'll stay a little longer. I like to see the stars. They always bring me closer, closer to my heart. I stumble and falter, I'm learning to crawl. It's hard to grow up when you're feeling so small. I'm facing a mountain as steep as a wall. I'm 20 and counting, know nothing at all. I wanna tell my parents I'm happy in my skin, but I don't wanna lie to them, I'm feeling paper thin. I wanna call my sister and tell her that I'm fine But I can never fool her, even through the line It's true So tired of feeling blue I stumble and falter, I'm learning to crawl It's hard to grow up when you're feeling so small I'm facing a mountain as deep as a wall Money and counting No, nothing at all No, nothing at all No, nothing at all mountain to mountain, as steep as a wall. I'm 20 and counting, but no, nothing at all. No, nothing at all. Mm-hmm. I thought when I got older, I'd have it figured out. But life keeps moving faster, too fast for me to count. sitting in the shade with nothing to hold on to. The warm breeze whistling in the wires, remembering towns I passed through. Back when the distant music played and dreams were gonna come for all that has transpired. Before I paid my dues, I've got no place to be, and I'm not making any plans. It's been a long time since I came this weathered fronts with flaking paint, signs not speaking like they used to. Free from the pool of past desires, I watch the shadows of the clouds move in a lazy stillness that contains every summer of a life and all the laughing and the crying and everything. Eh, zegt... Eh, het is bijna een eh, mm, nummer geweest wat niet echt op de radio is geweest. Nou, behalve dan hier, want wij hebben hem regelmatig laten horen. Feeling Alright. het is net als Bodine Monet ook een dorpsgenoot van ons. Ja, want wij kunnen er ook nog wel wat van. want we gaan weer naar Maya toe. Want ehm, we hebben net Bootje naar de Maan gehoord. En ook een Engelstalig nummer waar je mee begonnen bent. Uh, Nederlandstalig en Engelstalig. Dat is zoiets als, eh, nou ja, ehm, een beetje in spagaat. Maar zo, eh, zo is het dus denk ik niet. Maar wat, wat heb je het liefst? Oeh. is een leuke gewetensvraag. Ja. <laughs> Ehm, misschien wel eh, alles bij elkaar in één nummer? Nee, <laughs> zou dat kunnen? nou, er zijn eh, groepen die dat doen. Hè? Want Green Polder, die we hier ooit eh, hebben gehad, ergens in oktober... die hebben gewoon ergens een... dat was Engelstalig en ze gooiden er gewoon een Nederlandstalig hm. nummer... of een Nederlandstalige tekst tussendoor. Dus kan wel. Wie weet. Ja, moet je maar even checken. Maar even over de, de vraag... Nederlandstalig of Engelstalig. Wat, laat ik het anders stellen. Wat gaat je makkelijker af? Laat ik het dan beter zeggen. Ehm, ik heb inmiddels het gevoel dat Nederlandstalig me wat makkelijker afgaat. Mhm. Ehm, maar ik heb jarenlang in het Engels geschreven. En eh, eigenlijk op een gegeven moment kwam dat Nederlands eh, heel spontaan toen ik... Ik ben tijdens mijn studie op uitwisseling geweest. Mhm. Ehm, dus ik denk dat het een soort manier was van me toch op een bepaalde manier vasthouden aan mijn thuis. Mhm. of aan mijn, mijn moedertaal. Dus toen ben ik juist in het Nederlands gaan schrijven. Eh, ik heb wel het gevoel dat het soort andere eh, dingen aanspreekt. In het Nederlands had ik in eerste instantie het gevoel dat het moeilijker zou zijn om soort heel eerlijk te zijn, omdat het allemaal heel direct recht is. voor je raad is, heel direct. Ja. Ehm, maar dat vind ik er juist ook heel interessant aan. Hm. Ehm, maar we gaan toch eerst even beginnen met een Engelstalig nummer. Want daarna dan eh, ga ik ook daar even nog een vraagje over stellen. Over het nummer wat je daarna gaat eh, spelen. Maar eerst Crying Crowns. sorry for the doubt. I am never sure about my darkness is a shadow of you. My heart is strong to get through. I'm sorry you saw me leaving. I thought that I was better off without. I'm sorry you had to chase me. I guess that I was never meant to doubt us. I'm sorry you had to me when the waves came rolling over, when the tide was clear, you were near. my thoughts. I was afraid of what I have conquered and what I might become. But it's only in telling the story that we learn who we are without me. still I'm sorry you saw me leaving I thought that I was better off without I'm sorry you had to chase me I guess that I was never meant to doubt us I'm sorry you had to love me When the waves came rolling far I have come, and still I am here. Dat was Crying Crown. Crowns, moet ik eigenlijk zeggen. Want dat is, <clears throat> staat hij eh, op eh, de EP die jij onlangs hebt uitgegeven? Ja, zeker. Daar staat hij op. Ehm, kom ik ook nog even zo op. Ehm, maar we gaan nu over naar <clears throat> een moment dat wij een Nederlandstalig nummer laten horen. Tenminste, jij gaat hem eh, brengen. Maar het is een hertaling van een, volgens mij, een Belgische eh, grootheid. En iets een beetje ook Stromae. Ehm, waarom Stromae en waarom een hertaling? Eh, ik ben groot fan van Stromae ik vond zijn vorige album echt heel gaaf. Ehm, en nou, de, de Franse taal is, eh, is zo poëtisch. En nou, ik, eh, ik spreek niet vloeiend Frans, maar ik heb er wel <laughs> iets van meegekregen. Ehm, ja, en vooral dit nummer dat vond ik gewoon zo bijzonder. De, de manier waarop hij dat heeft geschreven en de tegenstelling tussen eigenlijk het optimisme en het pessimisme wat erin zit. Um, dus volgens mij echt nadat ik dat album voor de eerste keer had geluisterd, dacht ik, dit nummer wil ik een eigen versie van maken. Dus toen is die hertaling er eigenlijk heel spontaan uitgekomen. Dan zou ik zeggen, laat hem maar horen. Hier is Slechte Dag. Deze ochtend is pijnlijk want buiten is het grijs. Deze dagen zijn geen dagen, ik zit in mijn stoel, verlies tijd want ik pijns. Mijn ontbijt brandde aan, gooi de pan uit het raam. Iedereen heeft slechte dagen, maar dat maakt deze ochtend nog niet te verdragen. Mm, moi j'aime ça si seul. Mmh, Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Nog zo'n stomme goedemorgen. De zorgen kruipen in mijn huid. Gisteren was ik jarig, maar ik ben nu volwassen, dus wat maakt het uit? niemand kijkt naar me om. Iedereen vindt me stom. Denk dat ik het licht uitdoe, want het glas is half leeg. Pessimist, body du tout. moi je me sens si seul. Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. j'ai plus de peine que les autres, alors que les autres n'ont aucun problème. D'ailleurs, est-ce que tout ça c'est pas leur faute à ces égoïstes au bonheur obscène? Mais hmm, Aidez-moi, hmm, je me sens si seule. Hmm, laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil moi. Ah, j'aime sentir ça. Oh, laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Oh, aidez-moi. Ah, j'aime si seul. Oh, laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. dat is een goede geslaagde hertaling. Bedankt. Er zit toch een beetje ook in eh, een beetje de Franstalige versie. Dus het is half Nederlands, half uh, Franstalig eh, wat erin komen we toch weer uit op twee talen in één liedje. <laughs> Ja, ja in dit geval Franstalig en Nederlandstalig. Ook daarin ben je niet helemaal uniek. Want we hebben hier ook anderhalf jaar geleden een... ja, een, toch een dame die uit Amsterdam en tegenwoordig aan de Codarts zit te studeren. Dat is Stijn die maakt Nederlandstalig, Franstalig en Engelstalig. Dus die, eh, die, die, die kan al bijna alles. Dat, eh, maar goed, maakt niet uit. Eh, maar dat ging allemaal in één uitzending. Dus, even nog een ander vraagje. Want ik heb iets klaarstaan. Dit wordt er dus uitgeknipt, mensen. Dus dit gaat niet... dat gaat zo dus. Ehm, want ik kreeg net een bericht van ene Dylan van. Die kennen we van Low Addicts. Maar waar ken jij Dylan Zonnevan? van? Oeh hij heeft een keer een project gedaan met een eh, studiegenoot van mij. En ah. zo heb ik hem via via leren kennen. Dat is het dus. Goed, dan eh, was jij nieuwsgierig van... Wat maakt hij dan? Nou, dat ga ik je nu laten horen. Oh, want, dat ken ik eh, zeker, maar ik dat vind het heel wel. leuk dat je het gaat draaien. Dat, ken je, dat je zeker. maar goed, ik heb begrepen dat er ook nieuw werk van, van de club eraan zit te komen. Maar dit is eerder dit jaar uitgebracht. En dat het nummer heet Nan. dat was hem. Eh, het eh, nummer van eh, Manolo en Oh Please. Het komt van de EP en dat is iets van Papiamento of... nee, het is nog anders. Het is niet Papiamento. Het is zelfs dat meertalige... Ik ben even de naam daarvan kwijt. Numero DOS heet dat. En Oh Please is het nummer wat je net hebt gehoord. Vorige week ook al laten horen. Daarvoor hoorde je Low Addicts met Nan. En ik heb hem laten vertellen dat Low Addicts nog met nieuw materiaal gaat komen. Dus voor die mensen die denken van het is over, nee, nog niet. Uh, dit is het laatste van uurtje nummer 2 en dat is deze van Benny Moore. It's my iris sister red dark circles underneath my eyes. Full of dread being said is a virus that I spread all the hurdles that I jump to high. it to myself. I refuse to get help. Secretly find comfort in the dark.